met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip de Westerdam heeft aangelegd in de Cambodjaanse haven Sihanoukville. Het schip was de afgelopen dagen niet welkom in andere Aziatische landen uit angst voor het coronavirus. Aan boord zijn bijna 1500 passagiers, maar geen van hen is ziek. Ze krijgen waarschijnlijk een korte medische check en mogen de komende dagen van boord. De autoriteiten in de Chinese provincie Hubei hebben het slachtofferaantal van het coronavirus flink naar boven bijgesteld. Het dodental ging omhoog van 1068 naar 1310 en dat is de grootste stijging in een dag. Het aantal besmettingen steeg van ruim 33.000 tot meer dan 48.000. De autoriteiten hebben de definitie van wie besmet is verruimd... zodat dokters patiënten eerder kunnen behandelen. In de Tweede Kamer gaat vanochtend het debat over het CETA-handelsakkoord met Canada weer verder. Het debat duurde gisteren al bijna negen uur en werd rond middernacht geschorst. Vanochtend reageert het kabinet. De ChristenUnie heeft het kabinet om extra garanties gevraagd... bijvoorbeeld om de Europese voedselveiligheid te behouden. Als de ChristenUnie volgende week voorstemt... is er een Kamermeerderheid voor het CETA-verdrag. D66 wil tijdelijk migranten uit Afrika naar Nederland laten komen om hier te werken. Dat zou het personeelstekort in bijvoorbeeld de zorg tegen kunnen gaan. D66-Kamerlid Groothuizen stelt voor om Afrikaanse vakmensen... met een middelbare beroepsopleiding voor maximaal vier jaar toe te laten. Daarna moeten ze terug. Een groep koninkpaarden die overlast veroorzaakt in een natuurgebied op Texel... wordt toch niet afgemaakt. Staatsbosbeheer overwoog de paarden te laten slachten... maar duizenden mensen tekenden een petitie daartegen. Staatsbosbeheer gaat nu rasters plaatsen om ze uit het duingebied te houden.